7 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In Amerika steven Donald Trump af op de overwinning bij de presidentsverkiezing. Tot vele verrassing komt het Witte Huis voor de Republikein steeds dichterbij. Trump doet het veel beter dan in veel peilingen werd verwacht. En schrijft de ene belangrijke swing state na de andere op zijn naam. Ohio ging als eerste naar Trump, een uurtje later volgde Florida en daarna North Carolina. Een uur geleden ging ook Iowa naar Trump. Ook Michigan en New Hampshire kleuren voorzichtig republikeins rood. En Trump doet het zelfs goed in een staat als Wisconsin... Maar zijn democratische tegenstander Hillary Clinton rekende op winst. De winnaar moet 270 kiesmannen binnenhalen. Trump heeft er nu 244 en Clinton 215. De Republikeinen houden de macht in het congres. Zowel in de Senaat als in het Huis van Afgevaardigden blijven ze in de meerderheid. Vooraf werd al gezegd dat het voor de Democraten lastig zou worden de verhoudingen te kantelen. De spannende verkiezingsnacht in de Verenigde Staten heeft ook een effect op de financiële markten wereldwijd. Munten dalen in waarde en beurzen leiden verlies. Zo noteert de Mexicaanse peso fors lager, omdat Trump het beter doet dan verwacht. Gisteren, toen Clinton nog favoriet was, stond de Mexicaanse munt nog op het hoogste niveau in twee maanden. De omzet van woonwinkels stijgt dit jaar naar verwachting fors. In de eerste negen maanden van dit jaar verkochten ze ruim 7,5% meer dan in dezelfde periode in 2015. Door de aantrekkende huizenmarkt kopen meer mensen nieuwe meubels, keukens en andere spullen voor het interieur. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag groeide de omzet van woonwinkels zelfs met bijna 15 procent. De pilotenvakbond VNV noemt het onbegrijpelijk dat koning Willem-Alexander en koningin Maxima met Emirates naar Australië zijn gevlogen. En niet met de KLM of Air France. Emirates krijgt forse staatssubsidies om te concurreren met Europese maatschappijen, zoals de KLM, zegt de bond. Het weer, buien trekken over. In het oosten en noordoosten mogelijk met natte sneeuw. Temperatuur ligt rond het vriespunt, kan plaatselijk glad zijn. Later vandaag in het noorden zon en droog, op andere plaatsen bewolking...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 En verderop staat nog eens een keertje 10 kilometer voor Hilversum Noord door een kapotte auto. Vertraging is bijna drie kwartier, want er is één reis ook dicht. Op de A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en Zoeterwoudendorp 10 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Op de A6 richting Muiden 7 kilometer voor Muidenberg. Op de A8 richting Amsterdam 3 kilometer voor knooppunt Zaandam. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar staat 4 kilometer tussen Akersloot en knopend Peverwijk. Op de A15 richting Rotterdam. Daar rijdt het langzaam over 10 kilometer tussen Afrit Leerdam en harningsveld Giesendam Bijna een half uur vertraging. Dan op de A20 richting Gouda bij Moordrecht 5 en richting Hoek van Holland 5 kilometer bij Nieuwekerk aan de IJssel. Op de A27 Breda richting Utrecht 5 kilometer bij Lexmond en vanuit Almere naar Utrecht staat 4 kilometer bij Kroopend Eemnes.